Dit is Maud met het NOS Journaal. De Duitser die ervan... De politie had onder meer zijn foto verspreid. De dader probeerde supermarkten af te persen... door babyvoeding te vergiftigen met dodelijk antivries. In vijf winkels werden vergiftigde verpakkingen gevonden. Volgens de man zijn er niet meer pakken vergiftigd. Toch waarschuwt de politie dat Duitse ouders ook de komende tijd moeten letten op beschadigde verpakkingen. Een Airbus A380 van Air France heeft een noodlanding gemaakt in Canada... nadat een van de motoren zwaar beschadigd was geraakt. Het vliegtuig heeft een capaciteit van meer dan 500 passagiers... en was op weg van Parijs naar Los Angeles. Niemand raakte gewond. Wat er is gebeurd is onduidelijk, maar op foto's is te zien... dat een van de motoren deels uiteengereten is. Bij een voetbalwedstrijd in de hoogste Franse divisie... zijn zeker 15 mensen gewond geraakt toen een hek het begaf... Tientallen supporters vielen daardoor meters naar beneden. Het ongeluk gebeurde bij een wedstrijd tussen Amiens en Lille. Die werd stilgelegd. Waardoor het hek sneuvelde is nog onduidelijk. Koploper PSV heeft in de eredivisie geen fout gemaakt. De Eindhovenaren versloegen Willem II thuis eenvoudig met 4-0. Spannender was het bij PEC Zwolle tegen FC Groningen. Het werd daar 3-2 voor PEC. Het winnende doelpunt viel in de blessuretijd. PEC stijgt nu naar de derde plaats op de ranglijst. Ook VVV blijft het goed doen. De Venlonaren klopte Excelsior in Rotterdam met 2-0. Eerder op de avond won ADO Den Haag uit bij NAC Breda met 1-0. Het weer, het droogt vannacht op en op steeds meer plaatsen zijn opklaringen.